Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het regime van Venezuela zegt dat het inmiddels 400 gevangenen heeft vrijgelaten. Die stap is genomen onder militaire druk van de VS. Het aantal is niet onafhankelijk geverifieerd. Volgens mensenrechtenorganisaties is het werkelijke aantal vrijgelaten politieke gevangenen fors lager. De vrijlating wordt gezien als een vredesgebaar aan de VS... nadat Trump anderhalve week geleden president Maduro liet ontvoeren... en nu dreigt met verder ingrijpen in Venezuela. Nederland moet meer bijdragen aan een versterkte militaire aanwezigheid in Groenland. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Volgens een voorstel van onder meer CDA, VVD en D66... gaat het zowel om maritieme, lucht- als landeenheden. De spanningen in het Arktisch gebied nemen toe omdat de VS dreigen Groenland in te lijven. Morgen is er in het Witte Huis een gesprek tussen de VS en Denemarken... waar Groenland een autonoom gebied van is. Mensen in Iran kunnen gratis gebruik maken van Starlink-satellieten om het internet op te kunnen. De Amerikaanse techgigant Elon Musk heeft de dienst gratis gemaakt... zolang de internetblokkade in het land voortduurt, meldt persbureau Bloomberg. Satellietverbindingen zijn verboden in Iran, maar volgens een Amerikaanse organisatie zijn er zo'n 50.000 Starlink-ontvangers het land binnengesmokkeld. Om de aanhoudende protesten de kop in te drukken, heeft het Iraanse regime vorige week het internet in het land platgelegd. Actrice en regisseur Annemarie Prins is overleden. Prins regisseerde vanaf de jaren 60 talloze producties voor theater, televisie en radio. Ze was vooral bekend als actrice in verschillende televisieseries. Zo speelde ze de oude Annie in Annie M.G. en mevrouw Slothouder in het geheime dagboek van Hendrik Groen.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 Everybody sees the wind blow. the coast wind blows. het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. morning, going out on the town. Doing anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again.